Dat blijkt uit de antwoorden van het kabinet op Kamervragen. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, vertrekken half maart circa 90 Nederlanders om de trainingsmissie voor te bereiden. 60 van hen gaan aan de slag in de provincie Kunduz. De rest gaat naar de militaire basis in Mazar-e-Sharif, waar vier Nederlandse F-16's worden gestationeerd. In mei moet de missie met 545 man op volle sterkte zijn. Het kabinet schrijft verder dat de provincie Kunduz relatief rustig is, maar dat het aantal geweldsincidenten er sneller stijgt dan in andere Afghaanse regio's. De Rode Vaart in Brabant, die naar het Hollands Diep loopt, is weer open voor de scheepvaart. Het kanaal was afgesloten sinds de brand bij Chemiepak bij Moerdijk. Er waren zware metalen in het water terechtgekomen. Rijkswaterstaat heeft het kanaal uitgebaggerd en de vervuilde bagger werd opgeslagen. Ook in de noordelijke insteekhaven op het terrein waar de brand woedde is Rijkswaterstaat bezig met het saneren van het water en de bodem. Die werkzaamheden worden waarschijnlijk vanmiddag afgerond. Door hogere pensioenpremies kan het loonstrookje deze maand tegenvallen. Dat blijkt uit berekeningen van loonstrookverwerker ADP. In november leek het er nog op dat het netto-loon over het algemeen iets hoger zou uitvallen door lagere belastingen. Maar nu de pensioenpremies bekend zijn blijken veel mensen er toch een paar euro tot iets meer dan een tientje op achteruit te gaan. Het geldt onder meer voor werknemers in de bouw en de kleinmetaal. Werknemers in de zorg gaan er volgens ADP nog steeds op vooruit, omdat hun pensioenpremie minder stijgt.